Later dit jaar zou hij voor het hoge beroep opnieuw naar de rechtbank moeten komen, maar nu is hij dus verdwenen. Het OM zoekt verder, maar sluit niet uit dat de kroongetuige iets is overkomen. Op Curaçao zijn vier militairen opgepakt voor drugsgebruik. Dat schrijft de Koninklijke C op Facebook. Het is niet duidelijk om wat voor drugs het gaat. De C hield eerder al twee andere militairen aan op het eiland. En in het Verenigd Koninkrijk waren ze lekker op weg met versoepelen... maar nu moet toch de remmer weer op. Premier Johnson maakt op dit moment bekend... dat de laatste versoepelingen toch even worden uitgesteld. Die stonden gepland op 21 juni komt doordat de coronacijfers in het land weer stijgen door de besmettelijke Delta-variant. Correspondent Tim de Wit. Kijk je naar de cijfers, dan zie je hoe het aantal besmettingen zich in een periode van een week heeft verdubbeld hier. Eh, er is echt weer sprake van exponentiële groei. Het R-getal, het beruchte R-getal, is weer boven de 1. Eh, ineens zitten de Britten qua besmettingen weer op het niveau van begin maart. Hoewel de Britten als een speer aan het prikken waren, is het toch niet helemaal voldoende om de stijging af te remmen. Bijna 80% van de mensen heeft al één prik. 45% 50% bijna heeft al twee prikken gehad. Maar dan zie je toch dat een groot deel van de mensen nog niet is gevaccineerd. Daar gaat het virus in rond. En ook opvallend, één vaccinatie blijkt minder effectief te zijn tegen, tegen deze Delta-variant dan andere eh, varianten. Over een maand bekijkt Johnson de situatie opnieuw. Het weer blijft nog lekker warm vanavond. Wel is er wat bewolking. Morgenochtend ook wolken. Later komt de zon er weer bij. Het wordt maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan nog een paar files in de regio. Op de A10, de ring van Amsterdam, voor knooppunt Nieuwe Meer moet je nog rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Er ligt olie op de A4 bij knooppunt in Meer en daar is een rijstrook dicht.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 De entree is gratis. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. Met nu Nashville. All the music you want, all the music you need. Nashville Radio Show. My grandpa calls from the greatest generation His grandpa brought our name across the sea They broke ground and dug a deep foundation And that's something I take everywhere with me mm-hmm. My mom took me to church most every Sunday before I ever knew what I believed yeah, something that the preacher said just hit me one day Now that's something I take everywhere with me guitar on Christmas morning. Tell me fine rain, can't you see? He showed me how a song could feel like going home. And that's something I take everywhere with me. something I take everyone Roy Cartwright met Shoulders hier bij de Nashville Radio Show. We zijn er ruim een uur bij je met daarin nog natuurlijk twee nummers van het Spotlight album. We hebben de Nashville Spiegelplaten, de is komt voorbij en andere muziek natuurlijk. En de digitale brievenbus, die hebben we natuurlijk ook. En daar gaan we nu naartoe voor nog een keertje muziek uit Engeland. Een duet tussen Donna Marie en George Holiday. Dit is That's Alright With Me. was my dad. ook helemaal prima. Dat was That's Alright With Me, de single van Donna Marie... samen met George Holiday hier bij de National Radio Show. 29 mei ja, van dit jaar. Toen overleed hij B.J. Thomas op 78-jarige leeftijd. We kennen hem natuurlijk van hitsla als een Raindrops Keep Falling On My Head en Hooked On The Feeling. Maar ook van duetten zoals deze samen met Vince Gill. Dit is I Just Can't Help Believing. I just can't help believing When she smiles up soft and gentle With a trace of misty morning and the promise of tomorrow in her eyes. And I just can't help believing when she's lying close beside me, and my heart beats with the rhythm of a song. just a day And I just can't help believing When she slips her hand in my hand It feels so small and helpless My fingers fold around it like just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining on his sweet love. This time the girl is gonna stay. This time the girl than just a day. Oh, more than just a day I just can't help believing when she smiles up soft and gentle With the trace of a misty morning And the promise of tomorrow in her eyes And I just can't help believing When she's lying close beside me And my heart beats with the rhythm of a sigh girl was gonna stay This time the girl is gonna stay For more than just a day For more than just a day For more than just a day For more than just a day B.J. Thomas en Finn Gill en I Just Can't Help Believing. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. Die eh, is geschreven door niemand minder dan een Willie Nelson. En het was Billy Walker die het in 1961 voor het eerst op de plaats zette. Vele zouden volgen, waaronder zelfs een Elvis Presley. Maar we hebben naast de versie van Billy Walker gekozen voor die van Wanda Jackson. Je gaat twee keer luisteren naar Funny How Time Slips Away. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Well, hello there. My, it's been a long I doing? Oh, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, and it seems that it was only yesterday. that you'd love him till the end of time. Now that's the same thing that you told me. Seems like just the other day. guess I'll see you around. Don't know when though, never know when I'll be back in town. veel spiegelplaat. love her till the end of time. to yesterday. Let's get back in love, back to dreaming of all those little things we used to do. Let's start holding hands, let's start making plans, honey. Let's get back to me and you. let's get back in love, back to dreaming of all those little things we used to do. Let's start holding hands, let's start making plans, honey. Let's get back to me and you. Two. start making plans, honey. Let's get back to me and you. Well, honey, let's get on back to me and you. Y'all come back now, you hear? we blijven nog even hoor. Ja, hij maakt naast country ook af en toe nog eens even bluegrass muziek. Dat was Alan Jackson en Let's Get Back to Me and You. Wie van meezingen houdt met platen, zit nu helemaal goed. Want met deze volgende plaat gaat dat zeker lukken. Dit is Lynn Anderson en Rose Garden. sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you got zo'n lekkere oude plaat. Lynn Anderson en Rose Garden. En heb je meegezongen? Ik wel, maar is gelukkig dat jullie dat niet konden horen, want dat ga ik jullie niet aandoen. We hebben nog wat muziek voor jullie klaarstaan van onze maandartiest. En dat is de hele maand juni de Major Dundee Band. Van het album Continental Cowboy uit 1990 is dit Good Old Country Song. Dit is de Nashville Maandartiest. I've got tears in my beers. Jones the jukebox. Mean old world and folks treat me wrong. My mailbox crammed with John letters. Another sweetheart done left me. And I'm and blue, but at least i A good old country song. met Good Old Country Song de maandartiest voor de maand juni. En ik ga nu weer eens even kijken wat er onze Nashville fruitautomaat gaat rollen. De Nashville fruitautomaat. De jaren 40. Man. engelstaal. Dit is de plaat uit de Nashville fruitautomaat. Och, wat lekker. Wat oud zeg. Jaren 40. Eddie Arnold. I'll hold you in my heart till I can hold you in my arms. I'll hold hold you you in in my my heart till I can you've never been had naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. de akoestische versie van Mary Myself van Angie Flair. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind deze versie heel erg mooi. Ik vind eh, het origineel eh, ook erg mooi, maar de akoestische versie heeft net even iets eh, speciaals. We gaan weer naar folkmuziek voor jullie, want dat wordt natuurlijk ook hier bij de National Radio Show regelmatig gedraaid voor jullie. We gaan naar muziek van een country folk rockband uit Amerika die in 2016 hun eerste album uitbrachten. Dit zijn de Lowdown Drifters en Headstone. As bad as I am, I could be plaat voor je in de digitale brievenbus binnengekregen. Via info@radio.nl kwam die binnen. De nieuwste single van Travis Dalter uit Canada. Lekker zomers nummer. Dit heet Blue Seas and Palm Trees. There's a sitting on beach down, lighting up blonde hair. She's the hottest girl I've ever seen. Time goes by, tide rolls in. This whole world seems like it's in a spin. But it's slowing down right now. All I see right now is no clouds in that blue sky above me. Red Bans on, play that country song a little bit louder now. Corona with a lime in my hand, toes in the sand. I guess sitting here right now, all that I need are my blue seas and palm trees. Buzzing off rum, right from the Caribbean, no telling how long I've been sipping. But this bottle's pretty empty now Tide's coming in, making my feet wet I'll still be here until the sun sets feels like I'm zomersnummer uit Canada. Travis Dolter en Blue Seas and Palm Trees. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan van dat Spotlight album. En dat is deze keer High Country Sound van Canaan Smith. Je hoort hem eerst samen met Brand Cop op het nummer Catch Me If You Can. En daarna natuurlijk Canaan weer solo met Colder Than You. Dit is het Nashville Spotlight album. shack where the woods meets the water where we keep the Mountain Dew running straight through the copper. A bunch of clear jugs loaded up in the Chevy. Catch me riding found a note nummers van het Spotlight-album High Country Sound van Kanaan Smith. En volgende week hebben we natuurlijk weer een heel ander album. Welke dat is, jij mag het bepalen. Stuur ons een e-mail naar info.nesforradio.nl en vermeld daarin om welke artiest het gaat, welk album en welke vier nummers je zou willen horen. Gaan we nu naar 2004. Dat doen we met Sarah Evans. Dit is Sats in de Bucket. pickup truck. Her folks should have seen it coming, it was only just a matter of time. But plenty old enough, and you can't stop love.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 Windows Down and the speakers bumping Feels like a summer to be starting something tired. I gotta ask her what she's doing tonight. plus 31 6 428 443 75. In a small town in Texas, over 50 years gone by, two kids met that day when she caught his eye.